Dit is John Sauhoka van de ANWB. Er staat momenteel overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A9 Amstelveen Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en Alkmaar. En op de A15 Gorkum Nijmegen. Daar wordt geflitst tussen de knooppunten Deil en Valburg.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 Leuk is dat ik erbij kan melden dat Nick Schuit op eh, Facebook meldt dat hij morgen de studio in gaat. Dus dat is misschien wel erg eh, leuk om te weten. Ze komen er dus aan met een album. En dit uh, dateert alweer van na een lange tijd terug. Ze hadden een EP gemaakt. Daags nadat ze de grote prijs hadden gewonnen bij de Rock Alternative van 2009. Hadden ze dit in elkaar gezet. En het nummer Stop It, dat komt totaal anders over als je getuige bent geweest van de theatertournee. Eh, daar klinkt die totaal anders. Maar goed, dit is eh, een versie zoals die op de EP klinkt. Klinkt wel leuk om ook een programma als deze op deze zondagmiddag de Muziek Boulevard mee te beginnen. Er schijnt van alles en nog wat aan eh, de hand te zijn. Van een wereld die zou vergaan. Nou, we zijn er nog steeds hoor. Dus dat, eh, dat is één kant van het verhaal. Zal toch ook niks eh, te maken hebben met het vertrek van Sinterklaas. Eh, Bram van de Vlucht houdt ermee op. En Stefan de Wallen die gaat het overnemen van hem. Dus of daar het hem ook in zit, dat weet ik niet. terug naar herinneringen. Want daar is ook een liedje over geschreven. En dat heeft je de Visser ooit gedaan. Heel mooi nummer is dat geworden. Nummer 1, Herinneringen Dingen. sieraden waren. Haar sieraden waren. Dozen voor brieven, papiertjes, muntjes, knipsels uit kranten en schriften zo de blikken ver kasten achterin het huis dat eh, was hem. <clears throat> Julian Cassette met Fly Away. Eh, jongen heeft eh, vorig jaar een eindexamen gedaan in, een, voor het conservatorium. En toen bracht hij electropop. Hij is niet de enige. hij deed dat al een tijdje eerder. Maar inmiddels is er ook een Haarlemse band actief. Daar zal je zo direct ook nog wel wat over horen in dit programma. Want ja, het klinkt naar mijn idee heel vet. Dus gaan we dat gewoon ook draaien bij deze Muziek Boulevard. Daarvoor hoorde je herinneringen dingen. En dat slaat dan min of meer op wat Evie zelf heeft eh, meegemaakt eh, toen ze nog eh, in de thuiszorg bezig, bezig was. En zij heeft toen dat liedje geschreven, herinneringen dingen. Nou, het slaat eigenlijk op oudere mensen die dan op een gegeven moment van alles en nog wat kwijtraken in eh, aan herinneringen. En dat probeerden ze dan te vatten in een liedje en beschrijven hoe dat dan gaat bij eh, zo'n iemand. En dat, die uitleg die eh, heeft ze dan ook gegeven tijdens een optreden. Dus dat mag ik dan zo op die manier wel omschrijven. Goed, dat was dan eventjes de twee liedjes in de notendop. Een eh, band die wij in een ander programma hier hebben gehad. Dat is eh, de band Houses. Eh, het gaat heel goed met de band. Ze zijn bezig met een, met een nieuw album. Of met een album aan het opnemen. Een aantal nummers zullen erop op gaan voorkomen. nou weet ik niet of dat voor dit nummer ook geldt. Maar het, ze zijn eigenlijk zeer stilletjes gekomen. Ze hebben al in een voorprogramma van Desert Kid gespeeld. En van Kensington ja, en dan mag je toch wel aannemen dat er iets eh, goeds uit moet gaan komen. Hier zijn ze dus met Suicide. heb ik een hele leuke playlist in elkaar gezet. En eh, heb ik het verkeerde cd'tje er even in eh, gezet. Ja, dat, is, dat schiet natuurlijk niet op. Hè? En dan, eh, dan zit ik te kijken en ik denk, oh verrek, dat is helemaal niet de goede die ik nu nog moet draaien. Maar goed, godzijdank zie ik de fout nog heel erg snel. Houses was dat met Suicide. Ja, dan moet ik eventjes heel snel gaan, gaan reageren. om te kijken van, van, heb ik hem dan nog? Ja, heb ik hem. Ik heb hem gevonden. Het was een van zijn succesvolste tournees die hij maakte. Zeg maar de Let's Dance Tour. En dan heb ik het over deze man. En zijn muziek is nog steeds draaibaar op de Nederlandse radio's. David Bowie en Martin Love.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 I'm not supposed to complain, not supposed to whine. Too much going on in my head, in my head. Stomach's hurting from this stress. I have to count to ten. Want to let it all out now But I just Deze dame zal eh, zeer spoedig ook eh, te zien zijn in de voorronde van eh, de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. Zeg voorronde, maar het is een kwartfinale. Een kwartfinale die, waarin zij te zien is. Deze dame, Jalis, die moet ik even kijken. Dan moet ik even heel <laughs> goed gaan kijken waar, de, waar zij opduikt. Maar ze dook ergens op, dat, dat sowieso. Eh ik ben het gewoon kwijt. Maar volgens mij eh, zal ze daar eh, zal ze toch wel... Oh ja, ik zie het al. Vrijdag 10 juni. Dan in eh, de meester in Almere. Dan is zij te zien. Er staan er nog een aantal. Zoals Flux en Lucas Hamming. Flux vind ik leuke Nederlandstalige pop overigens en Lucas Hamming, daar heb, je een, eh, heb ik ook geloof ik nog één nummer van gedraaid. Maar daar eh, gaan we allemaal eh, wel wat de komende tijd veranderingen doen. Nog meer voor mij dan bekende namen die daarin mee doen. Zijn de namen van Kashmir Hakim, Jori Zwart en Soon Knight. Dus die, die komen we ook nog tegen in de kwartfinales. Eh, de eerder genoemde Kashmir Hakim en Juri Zwart vrijdag 17 juni in Pakhuis Willemine in Amsterdam. En Sue Night is dan donderdag 30 juni. Dat duurt nog wel even, dat is eh, volgende maand pas. Dat is Sue Night eh, in Bitterzoet in Amsterdam. Dus dan weten, weten mensen die, die hier wel eens vaste prik naar luisteren. Op, of het zij op internet, of het zij via de vrije eter. Dan weet je dus waar je moet zijn. ik weet bijna wel zeker dat er een hoop mensen toch ook een fanschade hebben van, eh, van een aantal van deze mensen die meegaan doen. Uh, Suus de Groot kan ik ook nog wel wat leuks over vertellen. Eh, zij is gevraagd om voor de Bekerstein Pop organisatie wat, wat te gaan doen. En dat doet ze niet alleen. Er schijnen nog een aantal mensen daaraan mee te doen. waaronder ook de Dammers. Die, die is uitgenodigd om een bijdrage te leveren voor The Last Waltz. Wanneer gaat dat gebeuren? Op dezelfde dag dat er een kwartfinale van de Grote Prijs eh, is, de meester in Almere, gaat eh, op vrijdagavond 10 juni eh, dat spektakel van start. En daarin zullen dus de twee eerder genoemde wat ik al zei, Suster Groot en Fabiana Dammers te zien en te horen zijn in een stuk, de The Last Waltz. En ik meen dat dat ook van de band afkomstig is. Kan me vergissen, maar ik weet het niet helemaal zeker. Dus dat staat nog allemaal op stapel. Dus je bent in ieder geval helemaal op de hoogte van wat er zich de komende tijd eh, gaat afspelen. Dan moet ik even dat lijstje er weer bij pakken. Want anders dan, eh, ben ik in staat om weer wat eh, verkeerde dingen in te gaan starten. En dat is, denk ik, even niet de bedoeling. Maar ik moet toch eigenlijk dit nummer draaien van Casper Adrian. En Small heet het nummer. A little girl cries keep it all inside. Her dreams took off one day. Oh, but somehow they found a ceiling halfway. So what are you gonna do out on your own? a clue some thought that she lost the flame And I couldn't bear the shame So she took a free fall into misery In desperate search Yeah, you gonna run, yeah With your back against the wall You feel it every day That you're just out there standing small And you're tired of the chase So don't you think it's time to face Your worries head on tell me, girl, yeah, what you gonna do? Tell me what, tell me what are you gonna strain of your soul could lead the way That behind all the heartaches and bad memories There's still a way to be free Cause things need to change run No, that's where you come from Road leads into my heart So we should walk on The one you couldn't find And the one you have been looking for You don't have to look for traffic signs To know which way to go It goes straight it's us And the one that belongs To the beginning of our crush Beginning of our crush The Road leads into my heart As so we walk on The one you couldn't find And the one you have been looking for You don't have to look for traffic signs To know which way my heart is the one you should walk on The one you couldn't find and the one you have been looking for You don't have to look for traffic signs to know which way to go It goes straight ahead The road leads into my heart is the one you should walk on The one you couldn't traffic signs to know which way to go. zoek ik een website van uh, En dan ineens krijg je ook nog eh, de achtergrondgeluiden tussen dit, eh, tussen dit mooie, mooie nummer te horen. Straight Ahead. Uh, ze komen uit Bergen. ze hadden een tijdje terug in <laughs> februari hadden ze iets opgenomen. of hebben ze iets gedaan, moet ik zeggen, in Pet Maar goed, dat is alweer een tijdje terug. En over die website, daar kan ik nou op dit moment toch vrij weinig chocola eigenlijk eerlijk gezegd van, van maken. Dus het wordt, dat, wordt, dat, wordt, dat wordt wel opgelost komt eh, allemaal eh, in orde met eh, deze nieuwjaar. we gaan eventjes daarvoor, had ik nog een nummer gedraaid. moet ik even nadenken wat het ook weer was, want <laughs> het is echt hopeloos met, met het geheugen wat, wat dat er gaat. volgens mij was dat was dat Casper Edier met Smol zit er niet helemaal eh, bij. Goed, die is 7 minuten over half één Het zal vast en zeker ook met het weer. Ineens begint er een hele donkere eh, wolkendek ineens eh, boven te schuiven. Kan ik ook niet meer vrij denken, lijkt het wel. Goed, gaan we maar een stuk muziek draaien wat, waar ik vrolijk van word. Just Like You van Duncan Idaho. I. week heeft ze zeg maar, haar EP eh, e eh, ten doop eh, gehouden in Utrecht. In de plaats waar ze vandaan komt, deze Rachelle Louise met hardcore. Een beetje jazz-funky-achtig werk wat ze, wat ze maakt. Maar het is niet geheel... onprettig in de oren die het, die het moet klinken. Maar goed, eh, zij heeft dat eh, gedaan met een aantal muzikanten. Met een aantal goede muzikanten. Met ook nog een platenproducer. Ik ga er eens even achteraan. Want het eh, is een EP die ik toch nog wel hier bij me wil hebben in deze muziekboulevard. En aangezien we tussen 12 en 1 even wat proberen een brug te bouwen naar de middag toe. In tweede uur komt dan toch iets wat, het, wat zwaardere werk dan aan bod. Dan kan ook wel even wat meer wat snelheid erin gebracht worden. En dan eh, is zo'n uh, eh, EP'tje van Rachel Louise toch ook niet heel ongezellig om dat eens even op een zondagmiddag, vroege zondagmiddag eh, te gaan draaien. Het, het, is wel iets om te zeggen van ik ga naar buiten, ik ga de voorjaarsmarkt eens even bekijken. Want die speelt zich op dit moment af hier in Zandvoort. Weet je dat ook weer goed, eh, dat was Rachel Louise. Daarvoor Duncan Ido, Just Like You. Vond ik ook trouwens heel erg eh, leuk eh, om te melden. Maar de heren hebben de grote prijs voor <laughs> Ridderkerk gewonnen. dat hebben ze, ja, dat hebben ze van gisteravond. Maar helemaal zeker weten doe ik niet. Ik, ik, heb het, ik, ik, gis maar eventjes. Maar het is in ieder geval wel zo dat ze daar uh, hebben huisgehouden. Maar ja, wat wil je ook. ze waren hier al eerder geweest in, in onze studio. Het, ze eh, schijnen ook eh, hele dappere banden te onderhouden met de mannen van Ravolva en We Cook With Fire. Dus dat zijn eh, zo'n beetje de muzikale links die we dan kunnen leggen. En over We Cook With Fire gesproken... Ik denk toch, denk toch dat ik hem even ga draaien hoor. hij staat er nog niet helemaal in. <laughs> Moet, moet, ik eerst deze er even uithalen. Maar ik weet dat zij, de heren van We Cook We Fire, bezig zijn met nieuw materiaal. En dat, ja, dat nummer wat dat hebben ze vorig jaar hier bij ons in de studio eh, hebben ze dat eh, al voor het eerst eh, laten horen. Was ten tijde van het WK voetbal. Maar goed, ze hebben er een, een, studio variant van gemaakt. Tenminste bij ons klinkt niet zoals het zou moeten zijn, maar hij is wel hilarisch. En waarom is hij hilarisch? Omdat uh, We We Fire de laatste live band was geweest die we hier in de studio hadden. Daarna hebben we alleen maar slechts muzikanten gehad met een akoestische gitaar. Dus dat eh, verklaart al een hoop. Maar hello, hello. Volgens Gunther Irmer, de frontman van We Cook We Fire, moet dat de nieuwe single gaan worden. Nou ja, oordeel zelf. Dit eh, is eh, zeg maar de opname die wij ongeveer een jaar geleden hebben gemaakt tijdens het programma Alternative FM. all I can do is looking at you Your pretty legs and your hairdo Are you whole guests in the house. Hello, everybody. Hello, hello, hello, hello, hello. dat we hier mogen spelen. En uh, moeten we afsluiten met een eh, dikke, dikke hello. Hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello, hello. Al dus uh, en zijn eh, vriendjes eh, met Hello Hello. ja, was toch wel hilarisch. En dat had te maken met het burengerucht wat zij zouden hebben veroorzaakt. Nou, Slipping Away van Gangster hoor je nu. It's too late for yesterday still to early for tomorrow Hanging on the green makes my whole nou zo mooi was, dat hier... En toen hield hij de gitaar zo dicht bij de microfoon. Want het is ook een opname die we hier gemaakt hebben. Gangster was dat met Slipping Away. Met de stem van Frauke van Es. Tegenwoordig is zij zanglerares, docenten, eh, zangcoach hoe je het maar noemen wilt. Doet ze samen met uh, Ganna van het Riet. Eh, daar, uh, daar, doet ze wat workshops mee. De Vocal Crouch. En de ander, Daan van Putten, die is tegenwoordig opgedoken in de hardcore band Pound. Dus dan weet je dat ook weer, hoe het met deze muzikale carrière gegaan is. Bovendien snabbelt Daan nog eens vrolijk wat bij als covermuzikant. Ja, ja tot aan het nieuws van 1 uur. Deze van Tom Petty en Heartbreakers en I Won't Back Down. beloof je dat ik hem straks uh, na ene nog een keer draai.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 IJsland heeft een deel van het luchtruim gesloten vanwege de uitbarsting van de vulkaan Grimsvötn. Ook zijn sommige vliegvelden dicht. Op 20 kilometer hoogte hangt een wolk van as en stoom in de lucht. Vliegtuigen kunnen daar last van krijgen. De vulkaan ligt onder de grootste gletsjer van IJsland. dat veroorzaakt de stoom die in een grote pluim boven IJsland hangt. De Grimsvötn was de afgelopen zeven jaar niet actief. De IJslandse luchtverkeersleiding verwacht niet dat de aswolk het vliegverkeer in de rest van Europa zal hinderen. De wolk van as en stoom waait in de richting van Groenland. Vorig jaar lag het vliegverkeer in Europa vijf dagen stil toen een andere vulkaan op IJsland grote hoeveelheden as uitstootte. De Europese Unie zet een vertegenwoordiging op in Libië. Buitenlandchef Catherine Ashton is in Libië aangekomen om de post te openen. Die komt in de stad Benghazi in het oosten van Libië die in handen is van de opstandelingen. Er staat ook een ontmoeting op het programma met de leider van de Nationale Overgangsraad van de opstandelingen. De post moet het verzet steun bieden en helpen met gezondheidszorg en onderwijs. Op de Rijn net over de grens bij Emmerich is vannacht een passagiersschip in botsing gekomen met een tanker. Bij het ongeval raakten twee passagiers van het riviercruiseschip gewond. Het passagiersschip dat onderweg was naar Amsterdam is rond de waterlijn beschadigd. Het tankschip uit Rotterdam heeft ook enkele beschadigingen. Het was geladen met 950 ton diesel, maar is niet gaan lekken. Alle deelnemers aan de cruise zijn geëvacueerd. Ze moesten in Emmerich van boord. In Australië is de acteur Bill Hunter overleden. Hunter speelde in vele films de typische Australiër, zoals in Priscilla Queen of the Desert en in Muriel's Wedding. Ook speelde hij in zijn 50-jarige carrière in veel televisieseries, zoals Flying Doctors en Skippy. Bill Hunter overleed aan kanker, hij was 71 jaar. Het weer, droge en zonnige periode en regen- en onweersbuien wisselen elkaar af. Het wordt maximaal 20 graden. Morgen is het droog en zonnig.